Je belde en je zei, ik kan niet wachten. Mijn antwoord was toen, ik kom naar je toe. Het duurde nog een week, dat zeven nachten. Maar sinds vanmorgen ben ik naar je onder. bekend dat jij mijn liefste bent. Geen van aan de trein om bij jou te zijn, want dit is het veilig zijn. Als mijn hartje klopt en die treintje stopt, zal ik weer bij je zijn. het ritme van de wielen zingt een liedje. Hij heeft je nodig en hij houdt van jou. Straks sta je voor het trapje en hij ziet je. Nog maar een uurtje, vanavond nog dan zie ik hem.